Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Misdaadverslaggever John van de Heuvel zegt dat hij donderdag op de A2 al een tijdje werd achtervolgd door motoren en mogelijk een tweede auto. In het tv-programma RTL Boulevard reageert hij voor het eerst op het incident. Donderdag werd de snelweg afgesloten en werd een man in een auto aangehouden vanwege een dreigende situatie rond de misdaadverslaggever. In het voertuig van de verdachte zijn volgens Van de Heuvel onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons gevonden. De advocaat van de man zei vanmiddag dat haar cliënt niet wist dat hij achter de auto van Van de Heuvel zat. In Frankrijk en Oostenrijk is vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen het coronabeleid. In Wenen gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze zijn tegen de aangekondigde vaccinatieplicht die op 1 februari wordt ingevoerd. In Frankrijk hebben ruim 100.000 mensen gedemonstreerd. Alleen al in Parijs gingen 18.000 mensen de straat op. In Brazilië zijn vijf mensen omgekomen toen ze bedolven raakten onder een stuk afgebroken klif. Een deel van de rotspartij aan een groot stuwmeer brak onverwachts af en viel op twee bootjes met erin groepjes toeristen. Zeker 32 mensen raakten gewond en 20 mensen zijn nog vermist. Op beelden is te zien dat een meterslang stuk rots afbreekt, in het water terechtkomt en een vloedgolf veroorzaakt. De James Webb ruimtetelescoop is vandaag geheel uitgevouwen. Het was een belangrijk moment voor ruimtevaartorganisatie NASA... omdat de telescoop nu kan beginnen aan zijn missie... het onderzoeken van het ontstaan van de vroegste sterren. De ruimtetelescoop werd op eerste kerstdag gelanceerd... en eerder vouwden andere onderdelen al uit. Het laatste deel is een metershoge spiegel... die licht afkomstig uit het heelal opvangt. Het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog.